Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer een Nederlandse Olympier besmet met corona. Het gaat om tennisser Jean-Julien Royer, die in Tokio meedeed aan het dubbeltoernooi. Gisteren plaatste hij zich met zijn teamgenoot voor de volgende ronde, maar dat gaat hem dus niet worden. De komende 10 dagen zit Royer op een kamertje in het quarantainehotel in Tokio. Superzielig vindt commentator Marcella Mesker, want Royer is al 39. Waarschijnlijk eh, de allerlaatste kans om nog een keer mee te doen met die Olympische Spelen. Zijn grote droom. En dan eh, ja, zo eindigen. Ja, dat is, is reuze, reuze sneu. De coronateller in het Nederlandse kamp staat nu op 6. Die mensen zaten allemaal aan boord van hetzelfde vliegtuig naar Japan. In totaal zijn al bijna 150 mensen rond de Spelen besmet. Behalve positieve gevallen is er ook positief nieuws uit Tokio, want we hebben er weer een medaille bij. Zwemmer Arno Kallinga tikte vannacht als tweede aan op de 100 meter schoolslag en heeft dus zilver. De wedstrijd werd gewonnen door de Britse favoriet Adam Peaty. Peaty stevend af op goud, maar Kallinga op zilver. Het wordt een zilveren medaille. Het wordt een fantastische zilveren medaille. Arno Kamminga, weliswaar geklopt door Adam Peaty, maar The best of the rest. Kamminga is de derde Nederlandse man die in het zwembad een Olympische medaille pakt. Een onrustig nachtje voor de bewoners van een flat in Utrecht. Rond half drie was er een harde explosie. Ramen zijn gesneuveld, meerdere woningen zijn voor de zekerheid ontruimd. Wat de knal heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. En de nieuwe Franse coronamaatregelen zijn door het parlement. Betekent dat er een vaccinatieplicht komt voor zorgmedewerkers. En Fransen moeten een gezondheidspas laten zien in de kroeg, restaurants en op evenementen. Toch hebben niet alle wensen van de regering het gehaald, vertelt correspondent Frank Renaud. Ten eerste is het niet meer zo dat zorgpersoneel dat weigert zich te laten vaccineren ontslagen kan worden. Dat was wel zo, dat wilde de regering. Dat is dus geschrapt. Ze kunnen niet meer ontslagen worden. Het tweede is dat je als je straks een winkelcentrum ingaat geen vaccinatiebewijs meer hoeft te laten zien. En dan heb ik nog het weer in Nederland. Een wisselvallig dagje. Zon en buien wisselen elkaar af. Vanmiddag ook kans op onweer. En het wordt een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar...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 the new jazz. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. the way I feel. I'll be fucked up if you can't be your touch ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Ga maar staan dan. Blijf niet langer binnen. Je moet weer beginnen Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Reewijk in de buurt van Gouda zijn weilanden ondergelopen door een dijkbreuk. Twee is in veiligheid gebracht, het gat in de dijk wordt gedicht. Grote problemen zijn er verder niet. In de stad Utrecht heeft een explosie in een portiek van een flat afgelopen nacht schade aangericht aan een aantal woningen. Zeven gezinnen moesten hun woning uit. Opnieuw is bij de Nederlandse Olympische ploeg een coronageval geconstateerd. Het is tennisser Jean-Julien Royer. Hij en zijn dubbelpartner doen dus niet mee. En het weer. Aan de kust wat regen. Vanmiddag kans op felle onweersbuien.